de Kuip, de Galgenwaard en ook de Meer zijn deze zomer even geen rivalen meer. Want we sluiten nu de rijen weer een keer voor het team hand achter oranje. Aan het eind van de champagne.